10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden bij een vuurwerkramp in India is opgelopen tot ongeveer 100. Er zijn meer dan 200 gewonden. Tijdens een Hindoestaans feest in een tempel in de zuidelijke stad Paravur... brak er brand uit na het afsteken van vuurwerk. Daarna vatte de vuurwerkopslagplaats die bij de tempel hoorde vlam. Na een enorme explosie stortte de tempel in. Door die klap eh, vlogen volgens ooggetuigen grote stukken beton door de lucht. De politieman zei dat veel lichamen onherkenbaar zijn verminkt. Die slachtoffers moeten aan de hand van DNA-tests worden geïdentificeerd. De Indiaanse premier Modi is onderweg naar de plek van de ramp. op Twitter spreekt hij van een hartverscheurende brand. In een gevangenis in Australië heeft een aanhanger van IS bij een vechtpartij een strijdleus gekerfd in het voorhoofd van zijn celgenoot. Het slachtoffer is een 40-jarige veteraan uit het Australische leger. De extremist van 18 zou zijn celgenoot donderdag hebben geslagen, met kokend water hebben bewerkt en hebben toegetakeld met een scheermesje. Hij kerfde E4E e in het voorhoofd, wat staat voor an eye for an eye, oog om oog, tand om tand. De directeur van de gevangenis vindt het onbegrijpelijk dat een moslim-extremist in één cel zat met een veteraan. Hij is naar aanleiding van het voorval opgestapt. In de Amerikaanse staat Colorado heeft de republikein Ted Cruz de voorverkiezingen gewonnen. Cruz loopt daardoor 34 gedelegeerden in op zijn belangrijkste rivaal Donald Trump. Die heeft nog wel zo'n 200 gedelegeerden meer dan Cruz. Bij de Democraten won Bernie Sanders de voorverkiezing in de staat Wyoming. Van de laatste negen voorverkiezingen won hij er acht, maar zijn tegenstander Hillary Clinton staat nog altijd ruim voor in de strijd om de nominatie. Het weer een regengebied van noordwest naar zuidoost over het land... en dat trekt langzaam naar het noordoosten. In het zuidwesten is het droog en zijn er opklaringen. Die breiden zich vanochtend verder uit. Vanmiddag wordt het 11 graden in het noorden, 17 in het zuidoosten.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 Dan heb je plotseling geen geluid. Maar het is allemaal goed gekomen. Welkom luisteraars bij weer een eh, nieuwe aflevering van ZFM Jazz. Een hele speciale aflevering mag ik wel zeggen. Eh, en eh, dat komt omdat ik zelf ben opgegroeid in de jaren 60. En natuurlijk alles heb met de Beatles. U zult u zeggen, ja Beatles heeft helemaal niks met jazz te maken. Dat klopt helemaal. Maar laat nou een, een verschrikkelijk groot aantal artiesten, jazzmuzikanten, solisten eh, vocalisten eh, bedacht hebben... dat eh, Beatle-muziek zich ook uitstekend leent voor jazzmuziek. We gaan daar vandaag van genieten. Zondag tussen 10 en 12 uur. Mijn naam is Charles Duif. Dit is ZFM Jazz. Eens even kijken, want nou doet ook het andere programma doet het gewoon niet. Toch wel. Ja, daar komt hij. niet eng hoor. Het wordt echt niet eng, maar dit was wel een huilende wolf. En het gebeurde allemaal in Noorwegen. Het nummer heet Norwegian Hood, u kent het natuurlijk. En dit is Hard Jazz Nights, de groep Hard Jazz Nights.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 En dat doen we met allemaal Beatle-repertoire... waardoor talloze eh, vocalisten, vocalisten Solerende muzici is uitgevoerd op een jazzy wijze. We begonnen met eh, een hutje in Noorwegen, de Norwegian Hood. En we gaan eh, van honing genieten op deze prachtige zondagmorgen...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 Honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? My position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen. And now the thought of meeting you makes me weak and uneasy. Honey pie, you are driving me frantic sail across the Atlantic to be where you belong. Eh, uitgevoerd door de Brian G. White Quartet. Nou, ik zie er helemaal wit van, luisteraars. Als je soms eh, zegt tegen je vrienden of vriendinnen van... kan je mij een centje lenen? Eh, is it good if I... a Penny Lane? <laughs> nee hoor, allemaal gekheid. Penny Lane is natuurlijk dat prachtige, die prachtige laan in Engeland... waar de Beatles over dat beroemde voetpad... zebrapad moet ik zeggen, zaken... En eh, Paul McCartney uit de pas eh, liep. Er waren toen allerlei theorieën dat Paul McCartney zou zijn overleden. En eh, daardoor op dat zebrapad anders liep als de overige Beatles. maar dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Het waren allemaal publiek, hoe zeg je dat? Publiciteitssensatie, ja. Penny Lane, opnieuw weer uitgevoerd door de Brian G. White Quartet. En nou, luister maar zelf. Het is een jazzy wijze van de uitvoering van Penny Lane.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 And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange, penniless. the queen. tree and thought she felt as if she's in a play. She's anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting from a tree. and the fireman rushes in from a pouring rain train Brian G. White Quartet met uh, Penny Lane. Ik draai vanmorgen, luisteraars, ik zei het al eerder... allemaal Beatle-muziek eh, in een jazzy vorm. Uh, zal we zeggen, duif ben nou helemaal gek geworden. Ja, nou, ik ben een beetje gek en dat bleek ook toen ik vanochtend een duin bekloop... en op de top van de duin ging zitten. En toen hoorde ik meteen... the man with the foolish Fool on the Hill, natuurlijk eh, Latin Jazz. Eh, in het jasje van Sergio Mendes en Brazil 66. De groep die al eh, langer met Jazzy Beatles werkjes bezig is... is de groep die razend populair is over heel de wereld. zult u draaien. Wie zijn, wie zijn dat duif? Wie zijn dat nou? Natuurlijk Earth, Wind and Fire. Nou, dan weet u al wat er komen gaat, hè? I got to get you into my life. swingt, om het maar op zijn Hollands te zetten als een godgieter. Wat een band is dat maar Oh.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 Zandvoort veel mensen zijn die eenzaam zijn, die alleen zijn. En zo ja, dan heb ik het een beetje goed gemaakt vanmorgen voor u met de heerlijke Beatle muziek. Want ik zei het al eerder, de, eh, het programma uh, Zandvoort Jazz staat eh, helemaal in het teken vanmorgen van repertoire van de Beatles in een jazzy jasje. Ook Sarah Vaughan heeft gedacht, laat ik ook eens een Beatle werkje opnemen. En zij heeft gekozen voor het mooie Michelle. Engelse uitspraak van die dame... die natuurlijk van origine een Engelse, eh, eh, de Engelse taal uh, bezigt. Maar heel apart. Michel, uitgevoerd door Sarah Vaughan. we gaan eventjes over de hele wereld. En dat kan dankzij internet www.zfm live.nl Kunt u, als u in Amerika op vakantie bent... kunt u gewoon Radio Zandvoort ontvangen. Nou, dat zetten we kracht bij met Across the Universe. En dat doen we dan met de Kensaku Tomhawks, als ik het goed uitspreek. Kan er ook even bij komen met een lekker bakje koffie. Doe ik het ook. Across the Universe. De Kenseku Tiny Calls. Ja, moeilijke naam, maar in ieder geval wel een, eh, een, eh, pianist... die eh, op een prachtige wijze dit mooie nummer van de Beatles ter gehore brengt. Kent u Julia? Nou, ik wel. Nummer van de White Album van de Beatles... Uitgevoerd door Scenario, of Scenario, zo moet ik het zeggen. En dit was de uitvoering eh, van Julia van de White Album van de Beatles. Quincy Jones heeft zich ook eh, gestort op Beatle repertoire. Het was wel zwaar voor hem, want eh, hij beschouwt dat als een hard day's night. orkest van Quincy Jones, Hard Day's Night. De liefde is niet te koop, althans, eh, eh, dat zegt Ella Fitzgerald. Uh, Can Buy Me Love, nou ja, de liefde is niet te koop. Sommige liefde is dan weer wel te koop. Maar goed, daar wil ik het nou niet over hebben. We gaan genieten van Ella. for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. by. Ja, Can Buy Me Love. Eh, nee, niet Sarah Vaughan. Ella Gerald was dat. Eh, For No One is natuurlijk een heel mooi Beatle-nummer. Eh, en dat mogen we ook niet verprutsen. Maar Diana Krall doet dat ook beslist niet. Die zingt het op een prachtige manier. Ik heb het haar live horen doen in de Rotterdamse Doelen. Dus ik weet helemaal dat het goed zit met Diana Krall. For No One. Your day breaks, your mind aches. You find that all his words of kindness linger on when he no longer needs you. He wakes up, he makes up. He takes his time and doesn't feel he has to hurry.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 You think he needs you, and in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears. Cry for no one. A love that should have lasted years. You stay home he says that long ago he knew someone, but now she's gone.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 Als we naar boven kijken, naar de lucht, ja, dan zien we het zonnetje. Maar als u goed kijkt, ziet u Lucy. In the sky, with diamonds. eerste uur van ZFM Jazz luisteraars alweer voorbij. Moet ik afscheid van u nemen tot na het nieuws. Maar ik ben zo nog een vol uur bij u terug met nog meer Beatle-muziek. Ja, Beatle-muziek, maar dan in een jazzy jasje. Want het thema van vanmorgen is bij Radio Zandvoort Jazz... Jazz with the Beatles. Dit is het laatste stukje van Lucy in the Sky with Diamonds.